Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van afgelopen zomer werd vermist... is enkele weken geleden aangespoeld in Rotterdam. Dat bevestigt de Rotterdamse politie na berichten in Duitse media. Het lichaam van de ruim 60 jaar oude vrouw is vermoedelijk via de rivier de Aar in de Rijn beland... en zo ruim 300 kilometer meegevoerd. Eind september ontdekten onderzoekers na DNA-onderzoek van wie de resten waren... Bij de overstromingen in Duitsland vielen meer dan 180 doden. Er worden nog altijd mensen vermist. De verdachte die is opgepakt na de fatale aanval op de Britse parlementariër David Ames... is een Brit van Somalische afkomst, melden meerdere media. Het gaat om een 25-jarige man. Hij had een mes bij zich toen hij werd gearresteerd. Ames werd doodgestoken op een, bij een werkbezoek aan zijn kiesdistrict. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde... Over een motief is nog niets bekend. The Independent schrijft dat de politie er rekening mee houdt... dat het gaat om een islamitische terreuraanslag. Bij de politie in Chicago dreigt dit weekend een personeelstekort. Ongeveer de helft van het korps kan met onbetaald verlof worden gestuurd... omdat de agenten niet willen zeggen of ze zijn gevaccineerd tegen corona. Van de burgemeester van Chicago moeten alle agenten zich laten inenten... en ook moet hun vaccinatiestatus worden geregistreerd. De grootste politievakbond van Chicago is daar fel op tegen... en noemt het een product van een dictatuur. Amerikaanse experts adviseren positief over een tweede prik met het coronavaccin van Janssen. Die tweede dosis is volgens de farmaceut goed voor de effectiviteit van het vaccin. De Amerikaanse medicijntoezichthouder FDE besluit binnenkort of het advies van de experts wordt overgenomen.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 Je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti en tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. Doe nou niet nog steeds een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para het raakt me nog steeds, een kust in mijn nek Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Zon, zee, straat.